Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. 6,7 miljard euro en daarbovenop nog eens 600 miljoen euro per jaar. Dat denkt het kabinet nodig te hebben om het landbouwakkoord rond te krijgen. Daarmee wil het kabinet de stikstofuitstoot flink terugdringen. Morgen zou er een handtekening van zowel het kabinet als de boerenpartijen onder dat document moeten staan. Maar ook andere partijen moeten nog wel even akkoord gaan, zoals supermarkten en banken. Mijn collega Sarah Buurman legt het uit. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat de supermarkten supermarkten ook meer duurzame producten gaan verkopen. Eh, dat banken ervoor, ja, dat die nog financiering gaan geven eh, aan boeren waarvan de toekomst nu nog niet duidelijk is. Terwijl die wel die omslag zullen moeten maken. Nou ja, dat zijn allemaal dingen waar ze nu eh, nog niet uit zijn. In de Verenigde Staten is de topman van ChatGPT, Sam Altman, verhoord door het congres. Amerikaanse politici willen meer regels voor kunstmatige intelligentie. En dat vindt hij zelf ook wel een goed idee. Ik denk if this technology goes wrong, it can go quite wrong. Uh, and we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening. ChatGPT wil dus samenwerken met de overheid om ervoor te zorgen dat het niet uit de hand loopt. De vergadering begon toepasselijk. De voorzitter liet zijn speech door een chatbot schrijven. Too often we have seen what happens when technology outpaces regulation. The unbridled exploitation of personal data if you were listening from home, you might have thought that voice was mine and the words from me. Ja, de tekst kwam dus van een chatbot en ook zijn stem was door AI nagebootst. En daarmee wilde de voorzitter laten zien wat de gevaren zijn van kunstmatige intelligentie... en hoe makkelijk dingen te manipuleren zijn. 1 op de 7 Nederlanders dreigt te worden uitgesloten... omdat je op sommige plekken niet meer contant kunt betalen... ontdekte Hart van Nederland via hun panel. Heel veel ouderen die gebruiken natuurlijk nog contant geld. Ik vind het dan wel zielig dat hun dan niet meer echt contant geld kunnen gebruiken. Ja, ja maar juist die groep pint hartstikke veel, blijkt uit het panel. Het zijn juist de dertigers en de veertigers die liever met cash betalen. Ze vinden de controle van de overheid te groot... en munten en briefjes zien ze als betrouwbaarder.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 been healed and ended. I still need you here by my side Remember when I kissed you for the first time that new year de ogen van een engeltje heeft u afgestemd op CFM Zandvoort. Is maar goed ook, want dan kunt u tot 12 eh, uur vannacht genieten van eh, de mooiste ballads.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 What makes the world? de heren Bee Gees eh, van hun album One Night Only. Een live concert dat ze gaven ook eh, in bijzijn van Celine Dion... die Immortality zong toen. Kan me nog goed herinneren. Ja, ik blijf er fan van hoor, de Bee Gees. Jammer dat er alleen nog Barry gip over is. Want eh, zijn broers Maurice en Robin... ja, die zijn allebei helaas overleden. En hij mist ze nog altijd. En er gaan nog steeds interviews rond met Barry Kip een menig eh, interview. Dan houdt hij het niet droog, dan schiet hij vol. Eh, als hij eh, praat over zijn buurs en herinneringen aan natuurlijk. Ja, het is allemaal logisch. wat gaan we doen? Nou, we gaan genieten van een heel klein vogeltje. Tiny Robin, wat tegen het raam ik? Marvin, Bruce Welsh van de Shadows. Aangevuld met eh, John Ferrer. En John Ferrer had weer een relatie met Olivia Newton-John... die ons eh, ook helaas ontvallen is. Uit het verre Amerika luistert mee Susie Davis. En Susie, nou, wat kan ik nou voor jou doen? Nou, ik weet het al lang. We hebben al een onder gehad. Cart Brooks, hier komt hij. speciaal voor Susie Davis die meeluistert eh, vanuit het verre Amerika. En dit was Garth Brooks met The Dance. Prachtig nummer. Ja, en een nummer wat ik eh, heel vaak draai, luisteraars, en ook vanavond weer. Omdat ik er gewoon zo'n fan van ben, van die Alan Parsons Project. En eh, het is allemaal een kwestie van tijd. allemaal een kwestie van tijd om te genieten van tussen app en vloed. En, maar dat doen we vanavond zeker niet zonder time van The Alan Parsons Project. Annemieke Vos, deze is voor jou. and gentlemen, please welcome The Cause. Ja. Ja, dank u. Dank u. Ja, de is only when I sleep. Nou, luisteraars, niet gaan slapen hoor. Want uh, dat kan ik niet gebruiken nou natuurlijk. Hè. moet gewoon lekker wakker blijven, toch? Dat, dat gaat toch wel lukken? Jawel. Eh, wat gaan we doen? Uh, even kijken. Ja, ik... Nee, nee, nee, we gaan wat anders doen. Uh, Shackle, je, moet wel een beetje op je spullen letten, joh. Hier zo in die, in die studio van Radio Zandvoort. Want ik had een, een prachtig nummer klaarstaan... van niemand minder dan onze Robert Long... samen met Martine Bijl. En die andere, die zanger is kan even niet op de naam komen. Dus ook de ouderdom, hè? Een beetje dementie is dat, hè? Dan moet ik wel eventjes het andere nummer uit zien te krijgen. Want er staan nou twee nummers te knetteren. En dat moet ik natuurlijk niet hebben. Hoe kan dat nou toch allemaal weer, Cheryl? Even geduld, luisteraars. Ik moet eventjes eh, iets herstellen hier. Want anders gaat het niet goed. Oh, ik zie het al, ik zie het al. Tracy Chapman, die kan er gewoon geen genoeg van krijgen. En die wil er gewoon doorspelen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi dat ze dat wil. En eh, ja, nou, we gaan, we gaan eh, straks genieten van eh, Robert Long. Eerst maar eventjes naar Simply Red. Just Like My Bank Account, Simply Red. Met uh, Holding Back the Years. Vanmorgen vloog ze nog. Robert Long. Vanmorgen vloog ze nog. Met Simone Kleinsma. Zo onbelemmerd en grasje. En Martine Bijl. En zo verheven zo'n sierlijk wezentje was geschapen om te zweven. Niet om te sterven door een zinloos stukje lood. Uit het geweer van een paar lompe idioten. Die zachte veertjes stuk geschoten. Dood. Vanmorgen voelt te kunnen schrijven. Dat is ook Oh, wat benijd ik u. Mag ik nog even bij u blijven? Wat mij betreft blijft u bij mij vanaf vandaag. Ik zou de allermooiste boeken voor u schrijven. En ook gedichten Wat moet dat heerlijk zijn? Vanmorgen vloog ze nog, zoals een leeuw soms op de wind. zonder bewegen wijd gespreid. Op eigen kracht de mens ontstegen. En dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos, nog trillend met haar poten. Stervende vogel, aangeschoten Wees aan uw spoeders moeder, wees een verzorgster luisteraars en ik kan niet zonder u.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 Met het prachtige nummer the Dog, vertolkt door eh, Gary Brooker van Procol Harum. In een eh, speciale setting in Ledenborg opgenomen in Denemarken. Met een groot koor die, ik heb het al eerder verteld, allemaal een eigen microfoon vasthouden. En daardoor kan het koor magistraal worden neergezet. tijdens dit live concert. Gary Brooker. Procol Harum met uh, A Soldy Dog. Het geluid van de mail werd voortgebracht door een gitaarluisteraar. Als je straks gaat slapen, hè, dat mag nog niet hoor, we nog even bij me blijven. Maar als je straks gaat slapen, heb ik een slaapliedje voor je. Another Lullaby, met het engelengeluid van Art Garfunkel. Close your eyes, my pretty child. the night is dark and the wind is wild I will stand beside your bed Tonight there is nothing sister fair Though the snow is falling and the trees are bare And I will hold you by the hand Tonight there is nothing you need try slaapliedje kan ik niet voor u verzinnen. En soms heb ik dat met zangeressen. Die verstokken mijn adem. You take my bread away, Eva Cassidy. Ja, luisteraars, met liefde neem ik afscheid van u. Dit is Love. En dit is het orkest van Burt Canford. Hij heeft nog een minuutje te gaan voor het nieuws eh, voorbij komt, luisteraars. Dit was Tussen App Leuk dat u geluisterd heeft. Dank voor de verzoekjes. En tot de eh, de volgende week ben ik er niet, want er is een raadsvergadering. Als de raadsvergadering is, dan heb ik altijd weinig om, uh, om eh, aan app en vloed te besteden. Dus dat, eh, daar kom ik niet voor uit Haarlem dan. Moeten we me niet kwalijk nemen. over 14 dagen dan weer. En aankomende vrijdag ben ik er samen met Willem Bruis. Dan gaan we weer lachen en plezier maken en goede muziek draaien.